Ook deze mensen vinden dat het de verkeerde kant op gaat. We zijn heel erg op een eilandje bezig tegenwoordig. Corona bijvoorbeeld, dat drijft ook wel de samenleving uit elkaar. Eh, bijvoorbeeld ook met de boeren, de afstand tussen de Randstad en ehm, eh, ja, de rest. Stikstof, verduurzaming, denk ik in brede zin en hoe dat eruit moet zien. Ook zeggen mensen dat ze in gesprekken in de kroeg of aan het kerstdiner lastige onderwerpen uit de weg gaan om geen ruzie te krijgen. Overmorgen is het de laatste dag van dit jaar en dus heb ik het over vuurwerk. Het aantal jongeren dat voor overlast zorgde met knallers en pijlen... en daarvoor naar bureau Halt moest, is nog nooit zo laag geweest als vorig jaar. Komt deels door het vuurwerkverbod dat we vorig jaar hadden vanwege de coronamaatregelen. Maar ook het jaar ervoor was vuurwerk verboden... en toen werden er nog twee keer zoveel jongeren voor een straf naar Halt gestuurd. De A7 tussen Sneek en Jouwen blijft nog zeker een half jaar dicht. Een paar weken geleden werd hij al gesloten omdat het asfalt omhoog komt. Het grondwater eronder duwt de boel naar boven. Hoe dat kan wordt onderzocht. Totdat er een oplossing is gevonden moet het verkeer omrijden. En even naar de Mac langs de Franse snelweg of een beker Starbucks in Parijs. Vanaf 1 januari krijg je in Frankrijk geen wegwerpverpakkingen meer bij een restaurant. Je moet dan een doosje en bestek krijgen dat kan worden hergebruikt. Is bedoeld om de enorme stapel plastic afval te verminderen. Het geldt wel alleen voor dingen die je binnen opeet. Snacks die je meeneemt krijg je nog wel gewoon mee in een wegwerpverpakking. Krijg je nog het weer? Het waait best hard. Aan de kust is er kans op zware windstoten. Verder trekken er buien over en het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file, maar die veroorzaakt wel veel vertraging. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam. Bij de afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd. Richting Amersfoort heb je daardoor drie kwartier tijdverlies... en er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden via Amstelveen en Diemen over de A4, A9 en de A1.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 Sleigh bells keep de hoofdpunten van het NOS-journaal. kwart van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in de samenleving toeneemt. Een ruime meerderheid is daar volgens het SCP bezorgd over. Opvallend is wel dat niet is aangetoond dat de polarisatie daadwerkelijk toeneemt. Het aantal jongeren dat naar bureau Halt moet vanwege een vuurwerkovertreding... is nog nooit zo laag geweest als rond de vorige jaarwisseling. Het waren er 690, meldt het CBS. In Bolivia is de vooraanstaande oppositieleider Luis Fernando Camacho opgepakt. Aanleiding is zijn leidende rol bij protesten in 2019. Die leidden tot het aftreden van president Morales, zegt justitie. Het weer, de dag begint bewolkt en regenachtig. Vanmiddag meer zon bij een graad of 10. Het waait hard met vooral aan zee kans op zware windstoten. city sings I'm made of a million if I could go back, chasing what we had, straight through the pitchback, I would do it again. You pull me inside into your could go hurts, and we both know. was Christmas morning 1961 I recall the empty pen where my rabbit bed belonged And my mother told me don't go in the shed And if I just behaved then I'd get something yummy later on She also didn't know where Floppy was And said she'd ask my dad who was busy in the shed So I searched for Floppy for an hour or so All around the lawn and garden and underneath my bed But I was sure and I felt something wasn't right And I stared at the pen just as if I knew what I know now It was Christmas morning 1961 Everybody searched for Floppy and my dad Daddy searched as well by the trees and the water, but never in the shed because he couldn't be in there. So I shook my head. We searched together, then we took a break for coffee. Everybody drinking coffee, but I didn't have a drop. I thought of Floppy and how cold it was at Christmas, and then I started crying and I couldn't make it stop. Cause I was sure I yesterday Because something didn't seem right And I stared at the pen as if I knew what I know now It was the first day of Christmas 1961 Everyone ate so loudly but I didn't care. I could only think of Floppy, my dear little Floppy, and my appetite for food just wasn't there. After the soup, the main course would arrive, and my father laughed and pointed, Look, it's Floppy in the pan. I still see the silver bowl and him lying in three pieces, and I realize my dad is such an evil man.